4 uur. Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Terroristische aanslagen hebben in 2014 veel meer levens geëist dan in het jaar daarvoor. Dat blijkt uit het jaarlijkse terrorisme-rapport van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Wereldwijd kwamen bijna 33.000 mensen om het leven. Dat is een stijging van 81 procent. Verder werden 9400 mensen ontvoerd door terroristische groeperingen. Dat is drie keer zoveel als het aantal ontvoeringen in 2013. IS is uitgegroeid tot de grootste jihadistische groepering... Ongeveer 16.000 mensen van over de hele wereld vechten mee met IS. Gemeenten springen nog altijd onzorgvuldig om met de persoonsgegevens van Nederlanders, blijkt uit onderzoek van het radioprogramma Argos. Gemeenten gebruiken een computersysteem dat de gegevens van verschillende overheidsinstanties met elkaar koppelt, zodat sneller vastgesteld kan worden of iemand bijvoorbeeld recht heeft op een uitkering. Maar volgens Argos zijn er gemeenten die derde toegang geven tot het systeem, zoals commerciële incassobureaus. Staatssecretaris Kleinsma zegt vanmiddag in de uitzending van Argos dat haar geduld op is. Het geweld in Burundi van de afgelopen tijd heeft ten minste 70 mensen het leven gekost. Dat heeft een Burundese mensenrechtenorganisatie bekendgemaakt. Het aantal is flink hoger dan de officiële getallen die de autoriteiten tot nu toe hebben gemeld. Eind april braken protesten uit in het Afrikaanse land. Dat gebeurde nadat president Nkurunziza had bekendgemaakt dat hij zijn kandidaat, zich kandidaat stelt voor een derde ambtstermijn. Volgens zijn tegenstanders is dat in strijd met de grondwet. Tweede Kamerleden zijn boos over het vernietigen van anonieme klokkenluidersbrieven die aan de Kamer zijn gestuurd. Kamervoorzitter van Miltenburg had het nooit mogen toestaan, vinden diverse Kamerleden. Gisteren heeft van Miltenburg een eind gemaakt aan de gewoonte om de brieven te vernietigen. Aanleiding daarvoor waren vragen van Nieuwsuur. Het programma had naar een anonieme brief gevraagd die cruciale informatie bevat over de deal die oud-staatssecretaris Steven als officier van justitie sloot met drugscrimineel Kees H. Van Miltenburg zei dat de regeling al bestond voordat zij voorzitter werd. Het weer, vannacht wisselend bewolkt en enkele buien. Ook morgenochtend nog regen, maar smiddag schijnt de zon vaker en wordt het 17 graden. Dit was het NOS Journal. Zandwoord heeft het al 25 jaar. En jij beleeft het. ZFM in 2015 al 25 jaar.